Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een druk dagje in politiek Den Haag. 70 Tweede Kamerleden nemen afscheid nog geen twee jaar nadat ze geïnstalleerd werden. Vandaag zal ook verkenner Wouter Koolmees zijn verslag presenteren... nadat hij met partijleiders heeft gepraat over een nieuw kabinet. In dat verslag staat in ieder geval dat D66 en het CDA... een begin gaan maken met het schrijven van een regeerakkoord. Dat zegt verslaggever Wilco Boom. En het idee hierachter is dat er eh, inhoudelijk veel overeenstemming is tussen veel partijen. Ze willen allemaal iets doen aan, aan stikstof, aan volkshuisvesting... economie, migratie en veiligheid. Dus ja, als je daar dan iets moois over opschrijft... dan, dan zou daar een begin van overeenstemming eh, uit kunnen groeien. Onder leiding van Jette en Bontebal, de, de partijleiders van D66 en het CDA. Want wie er ook gaan samenwerken in een nieuw kabinet... het lijkt erop dat die twee er sowieso bij zijn. vandaag gaat de zaak rond het Vlaardingse pleegmeisje weer verder. Zij werd zo zwaar mishandeld dat ze nooit meer helemaal de oude zal worden. Het OM zegt dat haar pleegouders dat hebben gedaan. Redacteur Milo Hornstra volgt de zaak en weet wat er gaat gebeuren. De advocaten van de pleegouders zijn vandaag als eerste aan de beurt. Afgelopen vrijdag heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat zij vinden dat de verdachten 11 jaar celstraf moeten krijgen en dat ze TBS moeten krijgen. En de advocaten zullen daar dan nu op eh, gaan reageren. Aan het eind van de dag mogen de pleegouders zelf nog iets zeggen. Daarna zit de behandeling van de zaak erop. Wanneer de rechter uitspraak doet, weten we niet. En het is de 11e van de 11e. Dat betekent dat het carnavalseizoen weer geopend is. Op veel plekken in met name Brabant en Limburg... worden er vanochtend meteen al gezellige ontbijtjes georganiseerd om het te vieren. We stuurden verslaggever Mark Hamer naar Roosendaal. Je hoort het misschien al, ik sta alweer in de kroeg hoor. Daarachter hebben we de tafels al klaarstaan. Daar kan straks iedereen gewoon lekker gaan zitten. En we maken een soort van lopend buffet... waarbij mensen gewoon lekker een worstenbroodje, een boterham... lekker met wat salade. En natuurlijk eh, koffie, thee, melk, jus. Dus alles is er. En ze kunnen lekker aanschuiven zometeen. Het ontbijt in de kroeg in Roosendaal is gratis... maar ze hopen wel dat mensen wat geld doneren. Dat willen ze geven aan een stichting die gratis ontbijtjes regelt... voor kinderen uit arme gezinnen. Het weer nog vanochtend soms wat lichte regen... maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag zijn de meeste wolken verdwenen en is er best wat zon. Het wordt vandaag een graad of 12.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 holding me. Feel like they are controlling me, more than me. Oh, me, oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me. Feel like they are controlling me. Yeah, break it down. I don't need no business busy.